Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie in Utrecht heeft iemand neergeschoten. De man werd in zijn been geraakt nadat hij een NS-medewerker had bedreigd met een steekwapen. Volgens agenten negeerde hij een aantal waarschuwingen. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De lokale zender RTV Utrecht zegt dat het gebied waar het is gebeurd... in de buurt van Utrecht Centraal is afgesloten. En in het dorp Alblasserdam zijn vanochtend de slachtoffers herdacht van een dodelijke schietpartij. Vrijdag werden bij een zorgboerderij een vrouw van 34 en een meisje van 16 doodgeschoten. Bij de plaatselijke kerk werd er stilgestaan bij hun dood. Ik merk dat mensen willen praten. Ehm, ja, en eh, al pratend eh, ja, komen allerlei emoties los. En eh, dat is van alles en nog wat komt tegelijk boven. Een man van 38 zit vast voor de schietpartij. Luchtvaartmaatschappijen hebben dit weekend zes vluchten verplaatst van Schiphol naar andere luchthavens. Het heeft te maken met de rommel op Schiphol. De afgelopen weken stonden er lange rijen en moesten vluchten worden geannuleerd. Omdat het heel druk was en er te weinig personeel is. Ook vandaag is het druk. Schiphol zegt zelf dat het goed beheersbaar is. En de inwoners van een studentenhuis in het centrum van Nijmegen hebben een bijzondere huisgenoot. Harry van 69. Hij kwam er bijna 65, 25 jaar geleden terecht na zijn scheiding en het bevalt hem nog steeds prima. De rondleiding is ook zo gepiept. Nou, dit is mijn kamer dan en eh, hij is 24 vierkante meter eh, groot en eh, daar is mijn hoofdslaper en daar ga ik elke avond... naar boven. Hij vindt het gezellig om tussen de studenten te wonen en zijn huisgenoten drinken ook graag een biertje met Harry. Nou, ja, proost. Ja, ik vind, eh, ik vind het top. Ik vind het fijn dat Harry hier, eh, hier woont. Het is altijd gezellig. Je bent altijd welkom. Harry is een beetje de papa van het huis. En dat is maar goed ook, want die papa van het huis is niet van plan om te verhuizen. Harry zegt zelf dat hij alleen vertrekt tussen zes plankjes.